Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer twijfelt nog of ze NS extra geld willen geven. Het treinbedrijf wil de kaartjes duurder maken... tenzij Den Haag met extra geld komt. GroenLinks PvdA is voor die steun, omdat het zo niet langer kan mensen die nu met de trein reizen, die ervaren elke dag dat het gewoon niet goed gaat. Als hij in die trein zit, zit hij bomvol. Hij komt vaak te laat, treinen vallen uit, er zijn heel veel werkzaamheden. Dus eigenlijk levert de NS niet. Maar veel rechtse partijen vinden dat de NS eerst zelf moet bezuinigen. Je hoort de VVD. Ik ben nog niet overtuigd van dat eh, de NS ook echt goed naar zichzelf heeft gekeken. Want ik vind het wat te gemakkelijk om te zeggen of de kaartjes omhoog of de belastingbetaler gaat betalen. De NS-directeur zegt dat het bedrijf zelf ook al veel doet om te bezuinigen... maar dat de kosten van personeel, spullen en stroom veel hoger zijn geworden. Het vermoedelijk criminele kopstuk Karim B. is weer vrijgelaten. Hij is de broer van Samir B., die in 2014 werd doodgeschoten. Karim B. werd anderhalve maand geleden gearresteerd in Spanje... omdat hij verdacht wordt van het witwassen van miljoenen aan drugsgeld. De Olympische Spelen deze zomer in Parijs worden een stuk minder groots geopend dan eerder werd aangekondigd. Dat heeft te maken met veiligheid. Er zijn niet 600.000, maar 300.000 mensen welkom bij de opening. Die is aan de scène in het centrum. Oranje loodt Italië, Noorwegen en Finland bij de kwalificaties voor het EK 2025. Maar de echte pool des doods is groep C met Engeland van Sarina Wiegman. Als zij langsloopt tijdens een online persmoment... grijpt bondscoach van de Oranje Leeuwinnen Andries Jonker zijn kans... om dat er nog even goed in te wrijven. Serena, gefeliciteerd. Ik zit even met mijn vrienden en vriendinnen van de media, maar... Kom maar gezellig bij. Was Sarina er ook even bij? Ja. Je mag erbij zeggen, ze nodig je uit. Jongens, ik heb geen tijd. Ik moet mijn wedstrijden voorbereiden. Speel terug. druk. Gefeliciteerd met de lotingserena. Ja, gefeliciteerd. Komt allemaal goed. Ze de gouden medaille geworden. Komt allemaal goed, belooft ze. Volgens Jonker is vooral Italië een pittige tegenstander voor Oranje. Het weer, vannacht minder bewolking en dus een stuk kouder. Op sommige plaatsen kan het licht vriezen. Morgen mistig in de ochtend, verder wolken, zon en een graad of 11.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 Van harte welkom luisteraars. Dit is weer tussen app en vloed. Ga genieten van eh, mooie easy listening muziek vanavond. Mijn naam is Charles Duijf, ik ben bij u tot 12 eh, uur vannacht. Dus uh, pak een, uh, lekker wijntje, biertje, een blokje kaas.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 Dat is eh, bijna 77 lentes. Maar in de jaren 50 was dat zo hoor. Eh, een stuk papier tussen de kieren van de deur. Voor de tocht. En dan, ja, dan ging je gewoon... Uh, luisteraars gingen gewoon in een tijltje voor de kachel. In zo'n zinken tijltje. Eén keer per week. beetje je gewassen. Voor de rest ik de maar dan was handje. Zo ging dat. love. Look at the two of us. for all we know. Ja, triest, hè? Erg triest als je elkaar niks meer te vertellen hebt. Zo moet het niet gaan in het leven, luisteraars. Je moet allemaal spannend voor elkaar blijven. Het valt soms niet mee, maar een beetje je best doen. Eh. moet dat allemaal lukken, toch? U luistert naar Tussen App en Vloed. Heerlijke easy listening music. U mag bezoekjes doen via messengers. Word vriend met Cheryl Duif. Charles, net als de koning van Engeland, Duif, DU lange IWF. E wordt vrienden met me dan kan je gewoon verzoekjes aanvragen via Messenger bij Radio Zandvoort. Kennis die zullen het ongeval, eh, ongetwijfeld weten. Dat was natuurlijk eh, niemand minder dan... Ja, weet je dat goed wordt. George Michael. You can make me love you. Dus dit is eh, Simply Red. Nou, als je me nou nog niet kent... gonna do nothing to break me nou nog niet kennen, mensen. If you don't know me by now, dan luister je tekort naar uh, Tussen en Vloed. Eh, ja, zo gaat het. Simply Red, If You Don't Know Me. Nou, nou, prachtig nummer. Eh, ik heb een aantal verzoekjes, ook voor mijn zoon. Die wil het nummer Chain horen van Fleetwood Mac. Nou, Sander, ik weet niet of het geschikt is voor het programma. Maar, ik ken het niet, maar ik ga het voorluisteren voor je. Zo. En als het een beetje past in het genre, om het zo maar eens te zeggen. Dan ga ik hem zo voor je draaien. Ondertussen, Barry Manilow. niks aan doen als ik over mijn oren verliefd word op jou. Ja, hè? Moet je me toch niet kwalijk nemen, hè? Volgens mij is dit toch een Elvis nummer. Ja. In ieder geval nu gezongen door Barry Manilow, luisteraars. En mijn zoon Sander die vraagt om eh, ja, een ketting van Fleetwood Mac. Maar het komt uit een film, eh, eh, Guardians of the Galaxy. Hij voelt zo'n filmmuziek. Maar nou ja, het blijkt dus van Fleetwood Mac te zijn. Het heet The Chain. Fleetwood Mac met de Chain. Ja, luisteraars, als, als u tegen me gezegd had, uh, ben ik dan, hè? Eh, Charles, mag u ook zeggen. Uh, Charles, dit lijkt precies op Crosby, Stills en Nash. Dan had je nog gelijk gegeven ook, want ik vind daar heel erg op lijken, zo dat soundje. Uh, Crosby, Stills, Nash en Young. maar dit waren echt, of dit was echt Fleetwood Mac. Uitstekende groep natuurlijk. Ik heb er heel veel nummers zelf ooit van vertolkt, samen met Ruud Jansen. Don't Stop en nou ja, maar dat soort repertoire, zeg maar, ja, lekkere nummers hadden ze altijd hoor. Fleetwood Bach. <laughs> ja. Eh, nou, nog meer verzoekjes. Eh, de Cats met die End of the Show. Het is nog niet mijn End of the Show hoor. Nee, ik ga door tot 12 uur vannacht. Maar de Cats, daar was het wel de End of the Show. Speciaal voor Petra Dillema. yes I do I've got to face the truth You've done the best you could to please me I enjoyed it quite a bit But I really must admit That it could have been better fim. waren dat met The End of the Show. Speciaal voor eh, Petra Dillema. Ja, luisteraars, en, eh, wat heb ik nog meer voor u? Nou, ik heb nog veel meer voor u. Eh, als we het over Michael Bublé hebben... dan hebben we het toch vooral over thuis. Home. away in Paris and Rome, but I wanna go home. Mm. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know.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 Dat is niet te geloven. Ik heb die man al zo vaak gebeld. Kom nou thuis, man. Eh. En dan zingt hij er wel over. Maar eh, ja, thuiskomen, homa. Nee hoor, grapje. Michael Bublé, ik ben de best fan van. En eh, u ook, hoop ik. Want... Eh, ik heb hem speciaal ook voor u gedraaid, luisteraars. We gaan eh, luisteren naar eh, eh, ja, de Bee Gees, die mogen niet ontbreken. En dan hebben ze het over de 1 mei.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 Uh, Eh, hoe heet dat nummer nou ook weer? Ja, een beetje Alzheimer light hoor. Is dit, uh, draai ik het net voor u en dan... Eh, ja, The First of May, zo heette het. Ja, Duif, je moet wel een beetje bij de les blijven. Nou luisteraars, ik, ik hoop dat u ook bij de les blijft. En dat u tot 12 uur vannacht naar mij blijft luisteren. Dat zou ik heel erg op prijs stellen. Want when I need you, I just close my eyes and you're with me, hè? We hebben een tijdje al niks meer van hem gehoord. Leo Sayer. But hold out and do like I do. All oh, I need. When I Need You. Ik heb een verzoekje voor uh, Annemieke Vos. Annemieke, leuk om te vermelden is dat ik eh, nou, nou, een aantal jaar geleden... een uur of twee heb gesproken met uh, Rudy Bennett van The Motions. Dat waren geen verspilde woorden. Ja, twee uur in de uitzending gehad. ja, gesproken over die roemruchte jaren 60... waarin hij heel populair was met onder andere Wasted Words... En eh, ja, die ga ik natuurlijk voor jou draaien, eh, Annemiek. Want eh, daar heb je natuurlijk uiteraard om gevraagd. dan moet ik even kijken waar ik hem ook weer gestoord heb wat dat betreft. in het winkeltje gezet heb.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 Oh Lord, let the good times come. Ja, dat was trouwens bij Radio Beverwijk hoor, uh, Annemiek. Niet bij Radio Zandvoort. Die uh, <laughs> hebben niet... Uh, tenminste, ik, ik zou dat niet weten dat ze ooit gasten langer eh, in de uitzending hebben gehad. Uh, zeg maar BN'ers uit, uit de muziekwereld in Nederland. Dat had Radio Beverwijk wel. Op zondagavond was een programma, heette Bekijk het maar. Werd gepresenteerd door Maus Genaat. En daar deed ik dan de techniek. En zo kon ik ook praten met Rudy Bennett. En genieten van alle verhalen die hij had. Nou, grote hit in de jaren 60, het Words. En als we dan toch gaan naar de jaren 60... Nou, dan ook maar even naar de Birds. prison jaren En wie heb ik aan de telefoon? Ja, goeiedag. Ik heb eh, twee pizza calamiteiten besteld en uh, twee bossenbollen en een cola light. Waar blijft dat? Ja, nou, dat is onderweg. Maar de, de bezorger moet namelijk uit, uh, uit Beest komen bij Gelderland vandaan. ja, die gaat over de A... wat is het ook weer? De A2? Of nou ja, maar In ieder geval, over de A gaat die. Met, met, met zijn brommer en dan die, dat mandje voorop en dan al die bestellingen van jou erin. Maar hij moet naar Amsterdam, heb ik me niet vergist, hè? Ja, nee, nee, nee, dat klopt. Ja, dat klopt. Ik, zeg, ik, ik ben gelijk, joh, ik val je kilo's af. Zo lang wacht ik al. Dat is niet normaal. Ja, maar wanneer heb je het besteld? Wanneer heb je gebeld dan voor die bestelling? Negen uur. Oh, dat is wel erg vroeg, ja. Ja, nou, ik zal het nagaan. Ik zal het bedrijf eens bellen. Ja, want dat lijkt, eh, dat lijkt allemaal helemaal nergens <laughs> of... Maar uh, dag Duifje, hoe is jongen? Ja, goed eh, Willem, hoe is het met jou? Ja, we zijn druk aan het werken natuurlijk en geniet natuurlijk weer van de muziek en eh, natuurlijk ook de inbreng van Annemiek natuurlijk. werk jij wel eens dan? Nee, wat is dat nou weer voor opmerking? <laughs> ja, volgens mij, ik denk die man die werkt nooit. Nee, nee, nee, nee, nee. Onderschat die man me ja. nog. Die man druk. Ja, nee. dat mag ik niet zeggen. Zo werkt het niet, hè? Toch? Nee, zo werkt dat <laughs> niet. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Nou, komt vanmiddag een pater naar me toe. Die zegt, eh, eh, eh, mag ik jou vertellen, Charles, over Jezus? Oh, ja, potverdomme, dat heb je nou weer uitgesproken. <laughs> Dit kost je wel luisteraars natuurlijk, hè? Ja, dat kost me allemaal weer luisteraars. Nee hoor, ik... Eh, maar, eh, maar eh, ik, ik wil er even, even inspringen op het feit dat, dat, dat jij zei van dat het bij Radio Beverwijk was... dat er dus een hele uitzending een bekende Nederlander was. Ja. Maar neem me niet kwalijk hoor. Eén keer in de twee weken heb jij twee de meest bekende Zandvoorters... Dat is in je waar. studio. Dat is waar, de boys, hè? Ja, en, die veeg je niet zomaar van de tafel af. En dan kan Rudy Pennet, dan kan er nog een puntje aan zuigen, hoor. <laughs> nou, ik weet niet of Rudy zijn gebit nog hebt, of hij nog kan zuigen. <laughs> nou ja, ik zeg, ik zag laatst een kroketje eten. ja. wat ben jij nou aan het doen? Ja, de Ragoen liep zo langs de kindertje, hè, toch? Ja, ja. Ik zeg, eh, dat werk ik zo niet, vriend. Ik zeg, zou je de gebit niet eens omdraaien? Nou, toen ging het een stuk beter. <laughs> ja, ja, ja. Dat ik beter, hè? ja, ja, ja, ja. Hey, ik, vind, eh, ik vind het wel, eh, wel, eh, wel, wel lullig dat ik morgen niet bij ben bij die uitzending. Maar ik ga het zeker goed maken. Oh ja, dat moeten de luisteraars natuurlijk ook nog even weten. Heb ik nog niet eens verteld dat ik morgen de week weer ga doorzagen. Jij gaat morgen de week doorzagen. En jij had beloofd dat je kwam helpen. Ja, dat klopt. Zie je nou wel dat ik gelijk heb als ik... Een kettingzaakje voor gekocht. Luister, zie ik nou wel dat ik gelijk heb dat je nooit wat doet? Even, dan beloof je dat. Je komt gewoon eens langs. Je, je, je, komt, je komt misschien wel langs, maar je komt niet binnen. Nee, dat is het. Dat is het. <laughs> Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. nee hoor, eh, dat, dat, komt wel goed. Maar nee. ik, zal even inbreken in je uitzending. Ja, want jij, jij, zou, jij zou komen met een kettingzaag. Met een kettingzaag? Ja, en ik met, morgen met, die handzaag. Die uh, zou er zijn. <laughs> Van Sony, maar first kettingzaagje. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, Hey, vertel, vertel. Je wou nog, je wou nog meer eh, wat vertellen maar vertel. Nee, want ik zie dat we naar de klok van 11 uur gaan. Het lijkt wel of ik radio zit te maken. Wat is dit toch, jongens? Ja, dat is dus, dus eh, niet te geloven. Ik ga nog wat, eh, wat draaien voor mijn eh, goede vriend Orno Hulshoff. Kijk eens aan, en die zit ook in de studio. Nee, die zit niet in de studio. Nee, nee, nee. Nee, nee ik niet. die mag hier niet komen. die is, nee, dat is streng verboden. Joh. Die, die heeft ook gebiedsverbod. Heeft die, Die mag, dit gebied mag hij niet in. Waarom heeft hij nou een gebiedsverbod? Nee, niet een gebiedsverbod, een gebiedsverbod. Oh, oh gebiedsverbod. <laughs> ja, ja, ja. Oh, dan zoeken jullie maar lekker zelf uit. Ja, nee, goed. Maar, uh, ik zie jou in ieder geval vrijdag weer. Dat is heel gezellig, Willem. En eh, dan hebben we in ieder geval weer een drukke uitzending met zwaailampen en sirenes en alles wat er maar bij komt. En, dat gaat helemaal goed komen. Goed zo, man. En dan onthoud het even vanavond, nothing rhymes, hè? Ja, Gilbert de Sullivan. Ja, helemaal. Voor Orno Hulshoff. Daar komt hij, Orno. Komt Jono. Orno. Hey. Bedankt, Willem. The sea I've been saving to some elderly lady.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 blijft een eh, heerlijk nummer om eh, te beluisteren. Nothing Rhymed, Gilbert O'Sullivan. Eh, ik draaide hem speciaal voor mijn goede vriend Onno Hulshoff. Ja, luisteraars, straks nog een volgende te gaan met nog veel meer heerlijke muziek. easy listening muziek bij Tussen App en Vloed.